Omroep Brabant sprak eerder met de familie van Celine. Haar moeder Joke is ten einde raad. We zijn helemaal niet boos. We zijn niet boos. We, zijn... we willen ons meisje terug. De politie is bang dat Celine misschien in levensgevaar is. Frankrijk gaat vrijdag weer in lockdown. De coronabesmettingen gaan te hard. Bars en restaurants moeten dicht. Fransen moeten thuiswerken. Maar scholen blijven wel open. President Macron noemt het een moeilijke tijd. Cette periode is difficile parce qu'elle éprouve justement notre résilience et notre unité. Ook in Duitsland worden de coronaregels strenger. Horeca gaat ook daar dicht, maar winkels blijven wel open. Voor bijna heel Oostenrijk geldt nu een oranje reisadvies. Daar mag je alleen heen als het een noodzakelijke reis is. Ook Liechtenstein en heel Zwitserland zijn nu oranje. Naar de Zweedse stad Uppsala mag je ook alleen nog voor een noodzakelijke reis. Dat is ook naar code oranje gegaan. En piloten van KLM kunnen nu ook thuis werken. Met een virtual reality bril en joysticks leren ze de cockpit van hun vliegtuig helemaal kennen van binnen en buiten. En dat gewoon aan de keukentafel. Het is net echt, vertelt deze piloot. De cockpittraining is eh, eh, eh, behoorlijk realistisch. De verhoudingen zijn echt één op één van de normale cockpit. Dat betekent dat als ik bij sommige knoppen wil dat ik ook echt even mijn stoel uit moet komen om de selectie te maken. Met de VR-bril kunnen alleen handelingen op de grond worden geoefend, zoals het starten van motoren. mee vliegen kan nog niet, dat kan alleen in een simulator buitenshuis. En dan nog het weer. Kans op regen vanavond, soms met hagel en onweer.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 You're drunk at a party, or maybe it's just that your car broke down. Your phone's been off for a couple months, you're calling me now. I know you, you like this. than I could've ever, you know that hurt. Swear for a while I was there on my phone just to see your name. But now that it's there, I don't really know what to say. I know you, you like this. When shit don't go your way, you need.